uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Portugese politie heeft een man van 55 aangehouden... wegens het aansteken van tenminste één bosbrand. Door meerdere bosbranden in Portugal zijn 20 mensen gewond geraakt. Eén persoon ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder de gewonden zijn 12 brandweerlieden. De bosbranden woeden in Castelo Branco, een gebied in het midden van Portugal. Alle branden zijn gisteren rond dezelfde tijd begonnen in hetzelfde gebied. 800 brandweermensen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De meeste brandhaarden zijn inmiddels onder controle. Eén dorp is deels geëvacueerd. In Nijmegen is gisteren het lichaam van een man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. Volgens Omroep Gelderland gaat het om de Albanese politicus Festim Lato. Hij was zelfverklaard president van Gameria... een niet erkende republiek op de grens van Albanië en Griekenland... die al jaren streeft naar onafhankelijkheid. De man zou miljoenen euro schuld hebben bij bedrijven en particulieren. In april was hij persoonlijk failliet verklaard door de rechtbank. Of dat iets met zijn dood te maken heeft is onduidelijk. In Hongkong is voor de zevende week op rij gedemonstreerd. Volgens de organisatie liepen 430.000 mensen mee. De politie houdt het op 140.000. Na de mars waren er opstootjes tussen betogers en de politie... die traangas inzetten. Bij regeringsgebouwen waren barricades geplaatst. Ook was de route van de mars ingekort. Enkele betogers gooiden eieren naar het kantoor van de Chinese regering in Hongkong. De demonstranten vinden dat China te veel invloed krijgt in Hongkong. En Simon Yates heeft zijn tweede etappe in de Tour de France gewonnen. De Brit trok al vroeg ten aanval en liet anderen in de slotklim achter zich. Donderdag won hij ook de eerste toerrit door de Pyreneeën. De gele trui blijft in handen van de Fransman Julien Alaphilippe. Steven Kruiswijk staat in het algemeen klassement derde. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, bij minima rond 14 graden.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 Twee nieuwe werkjes. We beginnen met, eh, even kijken, Geoff Hal. Eh, die zijn benieuwd deze artiest in dit programma While It Last. Eh, zo heet dit mooie album. Het is allemaal, ik dacht op gitaar. En daarna komt een goede bekende Michel Coeressi met een EP'tje vier werkjes en dat is samen Harmonic Dreams wordt dat genoemd. Het ook wel wat langere werken. Dus, uh, maar goed, dit programma is tussen de 2 en de 4 minuten per trek. En daar doen we het mee. Ehm, om de variatie zo groot mogelijk te houden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Mocht je mee willen lezen en terug willen luisteren... kan allemaal via peacefulradio.info. Thanks for listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi, and you can learn more about my music at my website, michellequreshi.com. Shoshana Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S-H-O-S-H-A-N-A, music.com. I'm Star Parodi, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com. listening to the sounds of peaceful radio. zweite Ebene. Die Herrscherin.